hun keuze in het donorregister laten opnemen. Van hen gaven 3,5 miljoen mensen aan dat ze na hun dood donor willen zijn. Enkele tienduizenden mensen meer dan een jaar eerder. Ruim 1,7 miljoen mensen gaven aan dat ze geen donor willen zijn. Dat waren er 200.000 meer dan een jaar eerder. Zeker 28.000 slachtoffers van gijzelsoftware hebben hun computer weer ontgrendeld dankzij de site No More Ransom. Een internationale samenwerking van de politie en beveiligingsbedrijven zette een jaar geleden die site op. Daarop staan ruim 50 decryptieprogramma's om de gijzelsoftware ongedaan te maken. Ruim 1,3 miljoen mensen hebben de site bezocht. De Nederlandse politie was een van de initiatiefnemers van het project No More Ransom en noemt het een succes. Een man die vannacht in Rotterdam zwaar gewond werd gevonden in een auto is overleden. De politie denkt dat hij betrokken was bij een schietpartij. Getuigen melden dat ze op de Langenhorst in het zuiden van Rotterdam schoten hoorden. En de politie is op zoek naar getuigen. In de Indiase stad Mumbai zijn zeker 17 doden gevallen doordat een gebouw instortte. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Elf mensen zijn onder het puin vandaan gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waardoor het gebouw van vier verdiepingen kon instorten. Het pand was ongeveer 40 jaar oud en volgens de burgemeester van Mumbai in relatief goede staat. De Nederlandse damesmodeketen Witteveen is failliet, meldt de Telegraaf. De 98 winkels gaan vandaag vermoedelijk niet meer open... en de ongeveer 400 medewerkers zouden hun baan verliezen. Volgens de Telegraaf vroeg de Belastingdienst het faillissement aan... omdat Witteveen zich niet zou houden aan een belastbetalingsregeling voor een belastingsschuld.